de Bruin met het NOS-journaal. Nederland en 31 andere landen brengen een record hoeveelheid olie op de markt... die komt uit hun strategische reserves. Het zijn 400 miljoen vaten olie, meldt het Internationaal Energieagentschap. Dat is ongeveer evenveel als de wereld in vier dagen gebruikt. De extra olie moet de olieprijs omlaag brengen en de economische schade beperken. Nederland levert ruim 5 miljoen vaten met olie. De olieprijzen zijn gestegen na de aanvallen van de VS en Israël op Iran. En dat land blokkeerde daarop de straat van Hormuz. Een kwart van de olietoevoer op de wereld loopt via die zeestraat. Spanje heeft definitief geen ambassadeur meer in Israël. De ambassadeur wordt vervangen door een zaakgelastigde. De twee landen liggen al geruime tijd met elkaar overhoop. De regering Netanyahu stoorde zich aan de Spaanse erkenning van de Palestijnse staat. Toen Israël Spanje vorig jaar beschuldigde van antisemitisme... trok Madrid zijn ambassadeur terug. En dat besluit is nu definitief. Een oud-medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is veroordeeld tot 20 maanden cel. Hij werd beschuldigd van spionage voor Marokko, maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van. Willen zij schuldig bevonden aan het in bezit hebben van staatsgeheime stukken. De man, Abderrahim L.M., werkte als analist voor de NCTV... en werd in oktober 2023 aangehouden op Schiphol. Hij stond op het punt om naar Casablanca te vliegen... met honderden vertrouwelijke documenten op zak. Bij graafwerkzaamheden bij Oudemolen in Drenthe is een aantal prehistorische grafheuvels ontdekt. Volgens archeologen zijn ze 2 tot 4000 jaar oud en is de vondst uniek. In de grafheuvels zijn resten van crematies en stukjes van urnen gevonden. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Op veel plekken zonnig, behalve in het oosten. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht helder en droog bij 1 tot 5 graden. En morgen periode met zon en het blijft droog bij 11 tot 13 graden.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 Dit is ZFM. Share a life. You got no problem, I'd stay right there if I were you. I got it harder, you couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you.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 die komt uit hun strategische reserves. Het zijn 400 miljoen vaten olie, meldt het Internationaal Energieagentschap. In de straat van Hormuz zijn drie schepen beschadigd geraakt door projectielen. Op een Thais schip brak brand uit. Drie mensen worden vermist. Twintig anderen konden worden gered. Nederland is kwetsbaar als langdurig de aanvoer van gas wordt onderbroken. Dat staat in een weerbaarheidsanalyse van de Gasunie. Die adviseert de regering onder meer om een strategische noodvoorraad gas aan te leggen. Dan het weer op veel plaatsen droog en zonnig, behalve in het oosten van het land.